Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Prinsjesdag is nu echt begonnen. Rond deze tijd rolt de glazen koets van Paleis Noordeinde door Den Haag. Voor veel Oranje-fans de kans om de koning en koningin in het echt te zien. Al verheugen deze vrouwen zich vooral op iemand anders. Ja, op eh, Alexia. Dat vinden we heel erg leuk, hè? Ja, en gewoon dat ze hier met die koets langskomen rijden. Dat je ziet instappen en eh, ja, een beetje als in een Disney-film. Over ongeveer een kwartiertje arriveert de koets bij de Schouwburg in Den Haag voor de troonrede van de koning. Daarin staan alle plannen van het demissionaire kabinet voor komend jaar. Het zal veel over armoede gaan, zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. Officieel komen de plannen natuurlijk pas na de troonrede... maar we weten dat ze al ongeveer 2 miljard euro voor die armsten willen doen. De vraag is of dat genoeg is. Dat, eh, dat rekenbureau, het CPB, heeft gezegd... er is zeker 7 miljard euro nodig om mensen eh, door de winter heen te helpen... en volgend jaar door te helpen. Dus er zal een politiek debat ontstaan... Voor welke mensen moet er iets extra's gebeuren? Alle precieze plannen horen we dus straks. En koning Willem-Alexander heeft weer zijn jaarlijkse rapportcijfer gekregen van alle Nederlanders. Hij krijgt van ons een 6,6, heeft onderzoeksbureau Ipsos uitgezocht. En dat cijfer is toch wel een beetje een verrassing, zegt verslaggever Josephine Trehi. Ik dacht dat mensen misschien iets positiever zouden zijn over de koning. Zeker als je kijkt eh, naar zijn speech en excuses eh, voor ons slavernijverleden nog afgelopen juli. Maar dat is dus niet het eh, geval. Zou te maken kunnen hebben dat mensen minder vertrouwen hebben in de overheid. Koningin Maxima komt er zoals altijd iets beter vanaf. Zij krijgt een 7,1. En dan nog ander nieuws. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in New York. Hij zal daar de algemene vergadering van de VN toespreken... en schuift aan bij de Veiligheidsraad. Ook heeft Zelensky een ontmoeting met de Amerikaanse president Biden. En Amsterdamse woonwagenbewoners maken zich zorgen over hun woonplekken. Er zijn over een paar jaar minstens 160 nieuwe plaatsen nodig... maar de gemeente heeft er maar 15 toegezegd, schrijft het Parool. En woonwagenbewoners kunnen hun standplaats ook niet kopen... terwijl ze dat wel graag willen. Het weer vanmiddag bewolkt en in het westen en het noorden valt de regen. Daar kan het ook behoorlijk waaien.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 House down by the water. Uh, uh, Sells her yacht across the bay. Across the bay it was her favorite oh, it was her favorite scene. Loves to be surrounded. Loves to be surrounded. Superstars, they know her name. Know her name.